Te met het NOS Journaal. Het kerntransaveren naar Gorleben in Noord-Duitsland is al meer dan 100 uur onderweg. Voor dit soort transporten is dat een record. Vannacht heeft de Duitse politie zo'n 800 actievoerders van de spoorrails gehaald. Gisteren waren dat er al een paar duizend. In de buurt van Gorleben blokkeren nog honderden activisten de weg. Ze zeggen dat de opslagplaats voor het kernafval niet veilig is. Bij confrontaties tussen de politie en betogers zijn de afgelopen dagen tientallen agenten en demonstranten gewond geraakt. Er zijn zo'n 20.000 agenten ingezet om ervoor te zorgen dat het kerntransport veilig verloopt. Negen maanden na de val van president Mubarak kiezen Egyptenaren vandaag een nieuw parlement. Het zijn de eerste vrije verkiezingen in Egypte in tientallen jaren. Het nieuw gekozen parlement benoemt uiteindelijk een commissie die een nieuwe grondwet moet opstellen. Ook is het de bedoeling dat het parlement nauw betrokken wordt bij de formatie van een interimregering. Die blijft aan de macht tot aan de presidentsverkiezingen van medio volgend jaar. Een deel van de betogers op het Tagrierplein wilde dat de verkiezingen van vandaag niet door zouden gaan. Ze vinden dat de militairen eerst de macht moeten overdragen aan een burgerregering. De hoogste militair, maarschalk Tantawi, weigert dat en waarschuwde gisteren voor ernstige gevolgen als de protesten doorgaan. Op wat voor gevolgen hij doelde, maakte hij niet duidelijk. Enkele uren voordat de stembureaus in Egypte opengaan hebben saboteurs in de Sinaï-woestijn een gaspijpleiding opgeblazen. De leiding verloopt van Egypte naar Israël en Jordanië. Sinds de val van president Mubarak in februari zijn er al acht aanslagen gepleegd op de gaspijpleiding. Ook vrijdag was er weer een aanslag. Egypte sloot 20 jaar geleden een gasovereenkomst met Israël, maar die deal is omstreden. Israël betaalt volgens sommige Egyptenaren veel te weinig voor het gas. Wie er achter de aanslag op de pijpleiding in de Sinaï zit is niet duidelijk. Het weer nog, opklaringen. Lokaal kan het aan de grond een gaatje vriezen. In het binnenland kans op mistbanken.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 We caught eyes for a moment, and that was that. So I skated off as you strolled off, looking at them legs. Goddamn, they look so sore. I gotta take you from your man, that's my mission. If his love has really got to handle competition, you only knew him five months. Besides, he drink too much and smoke too many, and I be working out every day thinking about you. Looking at my own eyes in the rear view. Catching flashbacks of our eye contact. Wish I could lay you on your stomach and caress your back. I would hold you in my arms and ease your fears. I can't believe it. I ain't had a crush in years. Hey, love. think it's safe for you to travel that way. And I don't wanna violate your relationship, so I lay back in the cut with a crush that's a trip. Still, he can't stop me from having daydreams, tonguing you down with uh, vanilla ice cream. Kissing on your thighs under moonlight, searching your body with my tongue, girl, all night I wonder one day could it be simple oh, dreams could turn into reality. Our love would come down so naturally. We would walk down the aisle of destiny. What your man get is hustle on, got your type scared. Break you off a little chump change to do your hair. That seems to be enough to satisfy your needs, but there's a deeper level if you follow our lead. Uh. at the mall, standing at the payphone, about to make a call. I had a vision, it was me on the other end, telling you come by, and then you walked in. I touched you gently with my hands. We talked about traveling to distant lands, escaping all the madness out here in the world, becoming my wife, no longer my girl. Then you let your dress fall down to the floor. I kissed you softly, and you yearned for more. We experience pleasure unparalleled into an ocean of love we both fell. Swimming in the timeless currents of pure bliss. Fantasies interchanging with each kiss. Undying passion unites our souls. Together we swim until the point of no control. But it's a fantasy, it won't come true.